met het NOS-journaal. Duitse moskeeën krijgen extra politiebewaking... vanwege de aanslag op twee shisha-lounges in de stad Hanau. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer bekendgemaakt. Ook openbare plekken als stations, vliegvelden en grensgebieden... krijgen extra beveiliging. De minister wijst op het gevaar van kopieergedrag... en vergeldingsacties na de aanslagen, waarbij negen doden vielen. Seehofer noemde de actie van de 43-jarige schutter... een extreem rechtse terreuraanslag. Minister Koolmees voor Integratie is het eens met de Duitse president Steinmeier... dat taal die mensen uitsluit en kleineert vaak voorafgaat aan geweld. Steinmeier maakte zijn opmerking naar aanleiding van de aanslagen in Hanau... Maar Koolmees verwijst ook naar wat hij noemt extreme standpunten in de Tweede Kamer. Hij doelde onder meer op uitspraken van forumleider Baudet. Die had in de Kamer gezegd dat de Europese Unie doelbewust immigranten binnenhaalt... om de Europese identiteit te verzwakken. De VS en de Taliban zijn het eens geworden over een periode van zeven dagen van verminderd geweld die om middernacht begint. Het is de aanloop naar een vredesakkoord dat de VS en de Taliban eind volgende week willen tekenen. Het vredesakkoord moet op termijn tot terugtrekking van Amerikaanse troepen leiden... en moet worden gevolgd door vredesonderhandelingen tussen Afghaanse partijen. Wie aan de Afghaanse onderhandelingen gaan meedoen en wanneer die beginnen is onduidelijk. De man van 23 is veroordeeld tot twee jaar cel... omdat hij heeft geprobeerd Ahold Delhaize af te persen. Sammy G. dreigde het supermarktconcern per e-mail... dat hij producten in de winkels zou vergiftigen. Hij eist een groot bedrag in bitcoins. Hij noemde deze mails Albert Heijn-filialen in Haarlem, Groningen, Den Haag... en ook het Ahold hoofdkantoor in Zaandam. Het weer de wolking neemt toe en in het noorden gaat het soms regenen. 9 graden is het. Vooral aan zee waait het flink. Morgen waait het nog wat harder... Het is dan bewolkt en regenachtig. Ook zondag regen, pas in de middag wordt het dan droog. In het noorden is er dit weekend 8 graden. In het zuiden kan het 13 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. bij de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat file tussen Breukelen en Maarsen 4 kilometer met zo'n 10 minuten extra reistijd.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 So I gave a million dollars just to go to grab me by the collar, and not go with us, with us. I'm not trying to be a part-time lover, sorry. en mi cama. Me encanta la forma en que me hablas.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 Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. should call it a day and make my way oh it grips me Cause the devil's got my arms and it pulls me back into the night but I should just walk away away oh it grips me Cause the devil's got my arms drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean.